van Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De basisschoolleraar die gisteravond tijdens een groep 8 musical in Alblasserdam werd neergestoken... ligt nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis. Verder zegt de politie niets over de medische toestand van de meester. We weten dus niet of hij in levensgevaar is. De steekpartij heeft natuurlijk veel indruk gemaakt bij de school. Deze man zag alleen maar verdriet toen hij gisteravond langsliep. Ja, heel veel ouders. Ook eh, kinderen met ouders. Dat de kinderen stonden te huilen en eh, vastgepakt werden door de ouders eh, het was gewoon heel jammer dat zoiets gebeurt. En dan eh, net voor de vakantie. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En dat is het erge daarvan. En dan denk ik bij mezelf, jongens, kom op. Als je ruzie hebt, zoek het dan niet op zo'n feestje van kinderen. De politie heeft drie verdachten opgepakt voor de steekpartij in Alblasserdam. PSV heeft spits Alassane Plea definitief binnen. Hij is door de medische keuring gekomen en traint meteen mee. De Franse spits komt over van Borussia Mönchengladbach... en heeft een contract tot 2028 getekend. Hij is al de zesde speler die is aangetrokken door PSV in korte tijd. En voor Plea betalen ze 3 miljoen euro. Tomorrowland gaat er net even anders uitzien dan gepland dit weekend. Door een flinke brand en knallend vuurwerk is de mainstage van het Vlaamse dancefestival compleet verwoest. Ondertussen druppelen de eerste mensen al binnen op de festivalcamping. Het is natuurlijk wel een, eh, deuk in totaalplaatje natuurlijk, maar we zullen zien wat brengt. Ja, heel misschien uh, last het nog af, We, we weten het niet, maar eh, wij zitten hier en we, we gaan het afwachten. It's just a stage. It's all about us being de and the music, so yeah, it's fine. It's no problem at all. We zijn echt benieuwd wat er van de mainstage gaat terechtkomen, dus ja, we zijn benieuwd. Ja, alleen de stalen constructie van het hoofdpodium staat nog. Op dit moment overleggen de organisatoren over of het festival nog door kan gaan heb ik het weer voor je. Het ziet er goed uit vandaag. Op de meeste plekken volop zon. Alleen in het oosten af en toe bewolkt. En een spatje regen kan daar ook nog vallen. En dat alles bij 21 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Flitsmeister meldt een camera op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep heb je een kwartier vertraging.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 tequila at the bar. Reapplying it because it came off on the glass. The dizzy place, your favorite song. Kanye's on. I you're beckoning for me to dance. Pull it, pull it, pull it close. Just close your eyes, girl. because my I'm telling you, we gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. just like life hasn't been exactly as nice as it seems my dear, like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk.